Gert Kluk met het NOS-journaal. Rond deze tijd velt terecht over Anders Breivik. De grote vraag is of de rechters Breivik toerekeningsvatbaar verklaren of niet. In april begon het proces tegen de 33-jarige Noor... die vorig jaar zomer 77 mensen doodde in Oslo en op het eilandje Utøya. Verwacht wordt dat de straf snel duidelijk wordt. Daarna nemen de rechters enkele uren de tijd om het vonnis voor te lezen. Koninklijke Marechaussee is tevreden over het verloop van de zomer op Schiphol. Er waren weinig incidenten en de invoering van het zogenoemde kinderpaspoort zorgde nauwelijks voor problemen. Volgens de Marechaussee is het acht of negen keer voorgekomen dat een familie niet op vakantie kon, omdat kinderen geen eigen paspoort hadden. Sinds 26 juni is dat verplicht. Ook over de paspoort waarbij reizigers zelf bij een zuil hun paspoort kunnen scannen, is de Marechaussee tevreden. Net als de Rabobank en ING moet ook ABN AMRO extra geld opzij zetten om tegenvallers als gevolg van de crisis op te vangen. Veel bedrijven gaan failliet en mensen kunnen hun hypotheeklasten niet meer betalen. ABN AMRO stortte ruim een half miljard euro in de stroppenpot, bijna een verdubbeling ten opzichte van een jaar geleden. Mede daardoor daalde de winst in het eerste halfjaar met 14% en kwam uit op een kleine 750 miljoen euro. Lance Armstrong staakt zijn strijd tegen het Amerikaanse antidopingagentschap, schrijft hij op zijn website. Het agentschap beschuldigt de ex-wielrenner die zeven keer de Tour de France won van dopinggebruik. Armstrong heeft in een kort geding geprobeerd de aanklacht van tafel te krijgen, maar dat is niet gelukt. Nu is hij klaar met die onzin, schrijft hij. Het antidopingagentschap wil hem nu zijn zeven toerzegers afnemen en hem voor altijd uitsluiten van wielerwedstrijden. Het weer, Eerst bewolking en kans op regen. Vanmiddag wat zon. Bijna overal droog. Het wordt ongeveer 22 graden vanmiddag. Dit weekend veel regen. Na het weekend weer meer zon en wat warmer. Dit was het NMR Short. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.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 She broke my damn heart, and that's the deal. And that's why love left me with hangover. throwing pebbles up at your window. So make sure that you're ready when I call. tight. I ain't gonna let you go. squeeze you all night.